Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Geen enkel bedrijf heeft zich gemeld voor de bouw en exploitatie van een nieuw windmolenpark in de Noordzee. De bouw loopt daardoor vertraging op. Bedrijven vinden windparken te riskant en niet meer rendabel genoeg. Daarom heeft minister Hermans besloten dat er vanaf volgend jaar weer subsidie komt. Die was in 2018 afgeschaft. Venray maakt vandaag als laatste gemeente de verkiezingsuitslag bekend. Het tellen daar liep vertraging op door een brandje in het gemeentehuis. Na Venray is het wachten alleen nog op de stemmen van Nederlanders in het buitenland. Die worden sinds gisteravond geteld in het World Forum in Den Haag. De uitslag daarvan wordt op zijn vroegst maandag verwacht. De gemeente Haaksbergen en Amersfoort willen inwoners laten meebeslissen over AZC-locaties. In Haaksbergen komt er een referendum over de criteria waaraan zo'n locatie moet voldoen, heeft de gemeenteraad besloten. Ook Amersfoort wil inwoners betrekken bij de locatiekeuze voor twee AZC's, maar de gemeenteraad beslist. Vandaag en morgen rijden er nog geen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch. Gisteren was er een aanrijding bij Meteren. Een vrachtwagen vol peren werd op een overweg gegrepen door een intercity.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 Venray maakt vandaag als laatste gemeente de verkiezingsuitslag bekend. Daarna is alleen het wachten nog op de stemmen van Nederlanders in het buitenland. Die worden sinds gisteravond geteld in het World Forum in Den Haag. De orkaan Melissa heeft op Jamaica 19 levens geëist. De schade is groot en honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. In Haiti vielen 25 doden, vooral door overstromingen als gevolg van de vele regen. Het weer. Het wordt op veel plaatsen een grijze dag. In het westen kan wat lichte regen vallen.